Volgens de vrouw zijn er tientallen momenten geweest dat ze Wilders iets had kunnen aandoen. De NCTB is bereid tot een gesprek met de PVV-leider... maar wil in het openbaar niets over de kwestie zeggen. Fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie roept de coalitiepartijen op niet het beeld te voeden van besluiteloosheid en onderlinge meningsverschillen. Op een partijbijeenkomst zei hij dat het kabinet zich niet hoeft te schamen voor de resultaten van de afgelopen jaren. Maar volgens hem is het imago nog steeds niet goed. Voor een deel wordt het beeld van controverses tussen CDA en PvdA gevoed door leden van het kabinet, zei Slop. In december en de eerste dagen van dit jaar zijn vanwege het slechte weer 13.000 rijexamens uitgesteld. En dat is een record, meldt het CBR. Normaal kunnen kandidaten binnen zeven weken na de aanvraag van het examen afrijden. Wie is gezakt kan na vijf weken opnieuw een herkansing doen. Nu er zoveel examens zijn uitgesteld, weet het CBR niet zeker of die termijnen worden gehaald. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij heeft vanwege de vorst de oude reddingsboten weer tevoorschijn gehaald. Die kunnen beter door het ijs heen breken, ze zijn van staal en liggen dieper in het water. De nieuwe boten zijn van aluminium en kampen met bevroren koelwaterleidingen. Radio 10 Gold krijgt een nieuwe eigenaar. Het radiostation wordt overgenomen door RTL Nederland, dat ook Radio 538 in handen heeft. Nu is Radio 10 Gold nog van Talpa Radio... Met de overname wil RTL een nieuwe doelgroep bereiken. De Radio 10 Gold luisteren voornamelijk vrouwen... terwijl Radio 538 vooral populair is bij mannen. Het weer, vooral langs de kust sneeuwbuien... en vooral in het zuidoosten kans op zon... middagtemperatuur rond het vriespunt.